De Nieuw-Vlaamse Alliantie, de NVa, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekte enorme winst en gaat van 8 naar 27 zetels. De andere grote winnaar van de verkiezingen, de Waalse Partij Socialist, is fel tegen opsplitsing van het land. De Vlaamse en Waalse winnaars zeiden gisteravond dat ze wel met elkaar willen samenwerken. De Verenigde Staten noemen het besluit van Israël om zelf een onderzoek te beginnen naar de aanval op een scheepsconvooi bij Gaza een belangrijke stap voorwaarts. Twee weken geleden vielen negen doden toen Israël het konvooi aanviel dat met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Israël doet het onderzoek zelf, er zijn wel twee buitenlandse waarnemers. De VS zegt dat Israël in staat is om een eerlijk en onafhankelijk onderzoek te leiden. Informateur Rosentaal begint vanmorgen met zijn werk. Hij praat vandaag met de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer. Rosentaal, die in de Eerste Kamer de VVD-fractie leidt... heeft van de koningin de opdracht gekregen om de mogelijkheid te onderzoeken... voor een kabinet waarvan de grootste partij, de VVD... en de grootste winnaar van de verkiezingen, de PVV, deel uitmaken. De Verenigde Naties zijn in het oosten van Syrië begonnen met de distributie van voedsel voor zo'n 190.000 mensen. Het gebied heeft al drie jaar te kampen met grote droogte. Er zijn nog meer dan 100.000 mensen in Oost-Syrië die ook te weinig te eten hebben. Maar door geldgebrek is het voor de VN niet mogelijk om meer voedsel te brengen.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

强烈。 Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire.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 高压。 like an idol singer. Remember, winger, I digress. I confess, you are the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 together. love, love, Got to have something to keep us together. Love, love, That's enough for you me. moving, I won't ask where you've everybody has a past. When we're we'll do it all over again. everybody else is getting out of bed really getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. enough